Uit cijfers van het CBS blijkt dat dat aantal de afgelopen jaren is verdubbeld. Nou, dat zijn jongeren vaak die eh, of nog bij hun ouders wonen... of eh, bijvoorbeeld op een, eh, studentenhuis zoals ze klaar zijn met de studie... of ze hebben al een, een, huisje ergens dat ze in een huurwoning zitten. Maar in ieder geval ja, willen ze toch wel ergens anders heen wonen. En dat totaal is redelijk constant. Alleen het aantal jongeren dat echt niks kan vinden is fors gestegen komt vooral door de ellende op de huizenmarkt. Er zijn maar weinig betaalbare plekken voor starters. Een nieuwe Europese raket is vannacht bij zijn eerste vlucht verloren gegaan. Het ding steeg op vanuit Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Top. Allumage B120, décollage. Maar na 2,5 minuut ging het al mis. De raket week af van zijn baan. En daarna kregen de mensen op de grond geen verbinding meer met het ding. Zegt een van de leiders van de ruimtemissie. Unfortunately, we can uh, say that the mission is uh, lost. And we will now have to work uh, to better understand why the 40 has not worked properly tonight. Nou, de raket is dus verloren gegaan. Daar zaten geen mensen in. Wat er precies mis is gegaan, wordt nu onderzocht. En Twitter soap deel zoveel. Baas Elon Musk zegt dat hij opstapt als topman. Een paar dagen geleden vroeg hij twitteraars in een poll om erover te stemmen. En een meerderheid zei toen dat hij moest opstappen. Musk zegt nu dat hij inderdaad stopt als directeur zodra hij een opvolger heeft gevonden. Hij blijft wel eigenaar van Twitter. En de man uit Rotterdam stond gek te kijken toen hij even wat te eten wilde afhalen. Terwijl hij in de rij stond liet hij de motor draaien. Ondertussen stapte een andere man in zijn auto en reed er zo mee weg. Niet veel later zagen agenten de auto rondrijden. Toen ze de automobilist klem zetten bleek dat hij had gedronken en geen rijbewijs had. De auto is gauw teruggebracht naar de eigenaar. En het weer nog de dag begint op veel plekken mistig.